Het zijn zowel binnenlandse als intercontinentale vluchten. In Tilburg zijn enkele jongeren bekeurd en aangehouden voor vuurwerkoverlast. Een grotere groep jongeren misdroeg zich de afgelopen dagen. Woensdagavond bestookten ze hulpverleners en een politiewagen in Tilburg. Op het Olympisch kwalificatietoernooi in Tialf in Heerenveen... is schaatster Jutta Leerdam ten val gekomen op de 1000 meter. Ze ging in haar rit in de tweede bocht onderuit. Dan het weer. De temperaturen dalen tot onder het vriespunt vanavond. Vannacht minima tussen de min 1 en min 6 graden.